NOS-journaal. President Sardari van Pakistan ontkent dat zijn land in het geheim zat en dat hij wist waar Osama Bin Laden zich schuilhield. Sardari doet dat in een brief aan de Washington Post. Bin Laden werd zondag door Amerikaanse militairen gedood in een Pakistanse villa op enkele honderden meters van de Pakistanse militaire academie. Volgens het Witte Huis moet Bin Laden hulp hebben gehad van Pakistani. Maar volgens president Sardari steunt Pakistan de strijd tegen het terrorisme volledig. Hij wijst op de duizenden Pakistanen die zijn omgekomen, onder wie zijn vrouw, voormalig premier Benazir Bhutto. De inval in de schuilplaats van Bin Laden was live te zien in het Witte Huis via een videoverbinding. Op foto's is te zien hoe president Obama en zijn staf met gespannen gezichten naar een scherm kijken. Voor de kust van Brazilië is ook de tweede zwarte doos gevonden van het Air France toestel dat bijna twee jaar geleden neerstortte. De doos bevat de gesprekken uit de cockpit en zal worden onderzocht door een Frans onderzoeksbureau. Een paar dagen geleden was de eerste zwarte doos al geborgen waarop de vluchtgegevens staan. Bij de crash in juni 2009 kwamen alle 228 inzittenden om het leven. De oorzaak van het ongeluk is nog altijd onbekend en de Fransen hopen dat de zwarte dozen meer duidelijkheid kunnen geven. Het noodlijnende autobedrijf Saab gaat samenwerken met de Chinese autofabrikant. De Haitai Motor Group steekt 150 miljoen euro in Saab, heeft Spijker bekendgemaakt. De Nederlandse eigenaar van de Zweedse autoproducent. Volgens topman Muller kan door de financiële injectie de productie bij Saab weer worden opgestart. De fabriek in Zweden ligt al een tijdje stil vanwege financiële problemen. Haitai is gespecialiseerd in schone dieselmotoren en automatische versnellingsbakken. Het weer, veel zon, alleen in het noordoosten vanmiddag enkele stapelwolken. Het is wel vrij fris, met 11 graden op de wadden tot 15 in het binnenland. Dit was het NOS Journal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits is op zijn eind aan het lopen. De belangrijkste files op dit moment nog staan op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Knopend Hoevelaken. Drie kilometer door een ongeluk, de weg is weer vrij. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Knopend Hoevelaken en Alfred Bunschoten, 4 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Sloten, 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Zaandam en Knopend Koenplein. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp 4 kilometer. A28 Utrecht Amersfoort tussen Knopend Rijnsweert en Afrit den Dodder 3.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 Mark Visser met het NOS Journaal. President Sardari van Pakistan ontkent dat zijn land in het geheim samenwerkt met Al-Qaeda... en dat hij wist waar Osama Bin Laden zich schuilhield. Sardari doet dat in een brief aan de Washington Post. Bin Laden werd zondag door Amerikaanse militairen gedood... in een Pakistanse villa op enkele honderden meters van de Pakistanse Militaire Academie. Volgens het Witte Huis moet Bin Laden hulp hebben gehad van Pakistani. Maar volgens president Sardari steunt Pakistan de strijd tegen het terrorisme volledig... Hij wijst op de duizenden Pakistanen die zijn omgekomen, onder wie zijn vrouw, voormalig premier Benazir Bhutto. De inval in de schuilplaats van Bin Laden was live te zien in het Witte Huis via een videoverbinding. Op foto's is te zien hoe president Obama en zijn staf met gespannen gezichten naar een scherm kijken. Voor de kust van Brazilië is ook de tweede zwarte doos gevonden van het Air France toestel dat bijna twee jaar geleden neerstortte. De doos bevat de gesprekken uit de cockpit en zal worden onderzocht door een Frans onderzoeksbureau. Een paar dagen geleden was de eerste zwarte doos al geborgen waarop de vluchtgegevens staan. Bij de crash in juni 2009 kwamen alle 228 inzittenden om het leven. De oorzaak van het ongeluk is nog altijd onbekend en de Fransen hopen dat de zwarte dozen meer duidelijkheid kunnen geven. Het noodlijnende autobedrijf Saab gaat samenwerken met de Chinese autofabrikant. De Haitai Motor Group steekt 150 miljoen euro in Saab, heeft Spijker bekendgemaakt. De Nederlandse eigenaar van de Zweedse autoproducent. Volgens topman Muller kan door de financiële injectie de productie bij Saab weer worden opgestart. De Saab-fabriek in Zweden ligt al een tijdje stil vanwege financiële problemen. Haitai is gespecialiseerd in schone dieselmotoren en automatische versnellingsbakken. Het weer, veel zon, alleen in het noordoosten vanmiddag enkele stapelwolken. Het is wel vrij fris, met 11 graden op de wadden tot 15 in het binnenland. Dit was het NOS Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er nog veel op de A2 in de richting van Amsterdam. Tussen het knooppunt Oude Rijn en Breukelen 6 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn er dicht. A4 naar Amsterdam bij Dorp 2.